Mark Hokke met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt telbusje op het gebouw van de Telegraaf in Amsterdam... een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie. Hij heeft de hoofdredactie van de krant sterkte gewenst. Vannacht werd het gebouw geramd door een bestelauto die daarna in brand is gevlogen. Er zijn geen gewonden. Volgens de politie reed een witte Volkswagen Caddy rond vier uur met hoge snelheid in op de glazen pui van het gebouw, vermoedelijk met opzet. Het extra beveiligde glas voorkwam dat de wagen kon binnendringen. De bestuurder is volgens de politie gevlucht in een donkerkleurige Audi. Getuigen wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie. Het kabinet trekt 300 miljoen euro uit om de dagelijkse files op de A15 tussen Papendrecht en Gorkum aan te pakken. Die weg is een belangrijke verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland en rijdt daardoor veel vrachtverkeer. Volgens minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft de weg de twijfelachtige eer dat er dagelijks een van de duurste files van Nederland staat wordt eerst gekeken of er een wegverbreding of een andere verkeerstechniek nodig is om het fileprobleem op te lossen. En in 2025 gaat de weg op de schop. ProRail wil het aantal vertragingen door omgevallen bomen en afgewaaide takken terugbrengen. De spoorbeheerder gaat daarom met drones en 3D-scans het groen langs het spoor in kaart brengen. In de spoorwegwet staat dat er binnen 11 meter van het spoor geen bomen mogen staan. Bomen die in dit gebied staan mogen dus worden gekapt... Maar dat wil ProRail niet zomaar doen. Daarom wordt het groen langs het spoor eerst in kaart gebracht... om te kijken welke bomen een gevaar vormen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het blussen van een afvalberg in Bergen-op-Zoom. Die vatte gisteravond vlam. De rookwolken trekken over de A58 richting Hogerheide. De brandweer adviseert mensen in de buurt hun ramen en deuren te sluiten. Het weer vrij zonnig, maar ook wat wolkenvelden. Maxima tussen de 20 en 25 graden.